Dat is van belang om grotere problemen met de reactoren te voorkomen. In de tussentijd wordt opnieuw geprobeerd de reactoren af te koelen door met helikopters water boven de installaties te lozen. De radioactiviteit rond de centrale is nu zo hoog dat medewerkers aan een vermoedelijk dodelijke hoeveelheid straling blootstaan. De directie van Fukushima verwacht dat de elektriciteitsvoorziening vandaag kan worden hersteld. Volgens de directie is de hoeveelheid radioactiviteit bij de centrale de laatste uren wat minder geworden. President Napolitano heeft de Italianen opgeroepen tot eensgezindheid... op de dag van de 150ste verjaardag van het land. Vandaag wordt uitgebreid gevierd dat in 1861 het Koninkrijk Italië werd uitgeroepen. Napolitano zei dat, ondanks alle conflicten... iedereen zich bewust moet zijn van het belang van de natie en het vaderland. Vertegenwoordigers van de Lega Nord liepen gisteren weg... toen bij een officiële ceremonie het Italiaanse volkslied werd gespeeld. De Noorderlingen vinden dat ze niets te vieren hebben. Onder meer omdat veel van hun belastinggeld naar het arme zuiden gaat. De linkse oppositie noemt het een schande als de Lega Nord, coalitiepartner van premier Berlusconi, ook vandaag bij de festiviteiten wegblijft. In Libië is een ultimatum dat aan de opstandelingen in Benghazi was gesteld... verlopen zonder dat het leger heeft ingegrepen. Op de staatstelevisie werd afgelopen avond gezegd... dat alle opstandelingen tot middernacht plaatselijke tijd... de gelegenheid kregen om hun schuilplaatsen en wapendepots te verlaten. Die termijn is inmiddels verstreken, maar voor zover bekend... is alles nog rustig in Benghazi. Die stad in het noordoosten is het belangrijkste bolwerk van de opstandelingen. Dan het weer nog. Vannacht bewolkt. Minima tussen 2 en 4 graden. Overdag in Limburg eerst kans op regen.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 And each thought, like a thief, is driven to steal the night air from the heavens. klinkt als een ouderwetse soulplaat, maar de realiteit is anders. Het is hartstikke nieuw. Je kon luisteren naar een zanger uit Engeland... En de naam van het individu is Jamie Woon, Night Air. Dat was de titel van de song die hij bracht hier bij de Nacht Klinkt Anders. Het muziekprogramma van Radio 1 waarin wij platen draaien... die iets met de actualiteit te maken hebben. Niet allemaal, maar wel een groot gedeelte in ieder geval. Verder in dit uur aandacht voor het boekenbal van afgelopen nacht. Dat wil zeggen van 24 uur geleden, want dan is het een beetje afgelopen. En we kijken ook terug naar het boekenbal van 1967. Want toen is tijdens het boekenbal eh, een speciale plaat gemaakt. En die ga ik nog eens een keer draaien. En verder zijn er eh, studiosessies. Afgelopen week was Bart Peters te gast bij het programma Sarah op zondag, Radio 2. En 14 februari jongsleden, toen was Within Temptation... de muzikale gast bij het ochtendprogramma van Giel Belen. van Faster Within Temptation. De uitvoering die je hoorde die is 14 februari vastgelegd... bij het ochtendprogramma van Giel Belen op 3FM. Grupo Sportivo. Nou, dan krijg je toch eh, nostalgische gevoelens als je die naam hoort. Maar de band bestaat nog steeds. Sterker nog, er is zelfs een nieuwe cd uitgekomen van... de band onder leiding van Hans van den Burg. En binnenkort treden ze ook op een Spijkers met Koppen. Maar dit is dan een track van de nieuwe cd... One Way Love. I'm in love with you. Don't tell me that it's true. you guy. I'm so blue. Yes, baby, it's a one-way love from me to you. There must have been a new kid in town. wanna hold you, wanna tell you that I love you. I'm a Leo, baby. A hundred good ways to start a letter, but my love hurts. Baby, it's a one. Inderdaad, we staan nog steeds. En vorig jaar toen hebben ze nog opgetreden bij de speciale uitzending van Met het Oog op Morgen. Met het Oog op Morgen bestond 30 jaar. En de redactie van Met het Oog op Morgen ontdekte dat Groepo ook zo oud is. Dus die hebben toen Groepo uitgenodigd om die... Eh, feestelijke uitzending op te luisteren. Groep Sportivo, eh, die hebben dus een nieuwe cd gemaakt. De titel van dat album is The Secret of Success. En ik liet je luisteren naar One Way Love. Wil je de band gaan zien? Dat kan. Ze treden namelijk 31 maart op in de Maaspoort. In de grote zaal van de Maaspoort. En dat ligt in Venlo. En binnenkort ook een optreden in Spijkers met Koppen op Radio 2 op de zaterdagmiddag. En dit is een liedje van Sting, maar niet in zijn versie. Maar in een vrouwelijke versie. Dat is ook weer zo apart. Heel in de nacht klinkt anders. Well, I before to tell him the feelings I have for him in my heart. Every time that I come near him, I just lose my nerve like I've done from the start. Do I have to tell the story of the thousand rainy days since we first met? It's a big enough umbrella, but it's always me who ends up getting wet. Cause every little thing that does is times a day and ask him if he'll marry me in some old fashioned way. But my silent fears have gripped me long before I reached the phone, long before my tongue has tripped me. Must I zo dus ken je dat onder andere van uh, Sting ten tijde van de police. Every little thing she does is magic. Maar je hoorde de cover en die werd gezongen door Sean Colvin. En die maakte in 1994 een cd onder de titel Cover Girl. daar uh, eh, allemaal liedjes van andere mensen. En every little thing she does is magic. He does is magic, want dat maakte zij ervan. Dat is eigenlijk de enige grote hit daar waar het gaat om het maken van covers... op dat album van Sean Colvin. En deze gast speelde gisteravond op het boekenbal. Bob Fosco. Ik ga door, ik ga door, ik ga door tot ik verrek. Totdat ik kramp krijg in mijn bek. Ik ga door. Ik ga door, ik ga door. Tot ze me vastbinden op een stoel. Met de kilowatten in mijn smoel. Maar ik ga door. En dan denk ik, denk ik aan de oceaan. Aan de golven die altijd blijven slaan. Tegen de kusten van knijterhard ze breken. En dan zing ik weer dit lied. Ik ga door, ik ga door, ik ga door van A tot Z. Met of zonder budget. Ik ga door, ik ga door ga door, ik ga door, ik ga door, ik ga door, ik ga door, ik ga door, ik ga door. Ik ga door, ik ga door, ik ga door. Op zijn minst eh, verrassend wat je hoort. Het eh, muzikaal geweten van de socialistische partij Bob Fosco gaat een nieuwe cd maken. Heeft hij inmiddels al af, maar die wordt dan volgende maand gepresenteerd. Bob Fosco die samenwerkt met elf muzikanten die voortkomen uit eh, de klassieke scene. Jawel. En dat ensemble noemt zich het collectief Roest en Wrakhout. En Bob Fosco speelt met het collectief Roest en Wrakhout liedjes die Fosco in de ver verleden ook zong of schreeuwde <laughs> ten tijde van de raggende mannen. Het album heet dan ook Klassiek Raggen en dat wordt dan 14 eh, april eh, gepresenteerd, dat album in eh, Paradiso. En dan zal het gezelschap ook zo ongetwijfeld van zich laten horen. Goed, Bob Fosco was met dit gezelschap. het collectief dat luistert naar de naam Roest en Vrakhout... was ook aanwezig op het boekenbal... dat zo'n 24 uur geleden zo'n beetje tot zijn eind kwam de muzikale opluistering, zullen we maar zeggen. En dat bracht mij bij een andere boekenbal uit 1967. Toen is er een plaat gemaakt door Frans Halsema. Nou, alle bekende auteurs uit die periode die komen erbij en deze, voorbij in deze boekenbalballade. Dames en heren, en al om de gezellige stemming erin te houden... een actuele schrijversportpourri. Het net van medegebrachte eetwaar is toegestaan... hebben we nog wel een verzoek Gelieve de afgehapte haring niet ten tweede malen door de uien te halen. En dat er met trouwe lezers zijn, dat willen we weten. Daarom lezen wij en daarom zijn we hier. En dat er met trouwe lezers zijn, dat willen we weten. En daarom vieren wij boekenbal. Oh! Vestdek is getrouwd. Op het eind van zijn carrière, op het eind van zijn carrière. Oh, Vestdek is getrouwd. Zo zie je om te leren ben je nooit te oud. En van je hella hazen, houd de moed maar in. Houd de moed maar in. Houd de moed maar in. En van je hella hazen, houd de moed maar in. Houd de moed maar in klacht van het kleinkind van Simon Carmichelt. Ach, opa lief, toe drinken niet meer. Mijn klasgenootjes zien op meneer. En als ik geen tijd voor mijn huiswerk had... dat haalt men uit het avondblad. Nou, wat dat bij Simon zit de vinken op... Simon die moet zakjes plakken, ja Omdat ze hem steeds voor hasjes pakken, ja Het premieboek koop je voor drie knaken, krijg je zeigertje. Het is niet om te lezen, het is een krijgertje. Ah, Neeltje Maria Min, kleine Neeltje uit de polder, kind van Roland roost. Als Bert Bakker jou blijft pushen, wordt jouw beursje het volst. Wie je lief hebt, wil je eten, kleine kannibaal. Als je mij een cheque stuurt, word ik jouw avondmaal. Het lied van de lezer. Tante mag ik je titels even zien? Je titels even zien, je titels even zien. Tante mag ik je titels even zien? Je hebt ze op je rug. dagboek aan hier, Henri Knap. Zit Hoeper de Poep weer op de stoep, dan gaat Henri Knap weer schrijven. Zit Hoeper de Poep weer aan de stoep, dan schrijft Henri Knap het weg. Wat denkt u van het klootjesvolkslied van Harry Mulisch? Oom Harry heeft een oude fotje opgedaan. Daar rijdt hij mee achter de regenten aan. Maar s'avonds om tien uur is het uit met de heppeling. Want dan gaat om Harry op de kring. Hand in hand met Max en Albert hand in hand. Is dat niet knallen, niet kuken, maar tokken op het boekenbal. Hebben Gerard Cornelis van Dreven al gehad? Van Dreven nog niet gehad? Moeder de ezel hebben jongen gekregen vanavond ah, het is met elkaar proberen. Wat het misschien u doet, laat die je. Dat is leuk voor Gerard wel, Dat is leuk. Wat gaan we doen? Aan moeder de ezel heb jonger gekregen. laat die je, laat die jo. Doop ze en geef ze de roomse zeeg. Hoela die je, laat die jo. Nee, dat doen we niet. meer. <laughs> Dat wordt te gek, hè. We moeten het wel gelezen zijn mijn moeder, waarom heeft u Godfried Bomans toch zo'n lolbloek altijd aan? Eh, u jongen lief, vraag dat maar aan je vader, eh, die was zelf ook kapelaan. En ook een jager, ik vind het best een leuke man, maar hij praat ons ziek en wordt er zelf beter van. De wolkers, wolkers, blijf van je vader af. Ja, nee, eh, handjes je nog boven je graf. Je schreef nu, ik meen je elfde, maar die man blijft steeds dezelfde. Na het koekenfeest is het mooi geweest en dan ga jij maar naar Oegstgeest. We hebben Huizinga, Huizinga hebben we, dat is zonde. En wat doen we met Leonard als die komt, als die durft? En wat doen we met Leonard als die komt, als die durft? Laat hem binnen, die jankert als hij een godsnaam aan die kankert. Dat doen we met Leonard als die komt. En we allemaal, dan Mie, heb je diep. Ja, and Your Late 1967 tijdens het Boekenbal. De boekenbal beladen, gezongen door Frans Halsema... die begeleid werd door een orkest onder leiding van Frans de Kok... en Frans Halsema zelf aan de vleugel. Uit 1967. En van een 45 toerplaat, ja, want ik ben dit nooit op een cd tegengekomen. En toch wel de moeite waard gevonden. Ik vond het toch wel de moeite waard om het te laten horen. Zeker na het boekenbal van gisteravond. The Book of Love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I, I, I, I love it in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental, some of it's just really dumb. But I love is long and boring and written very long ago. It's full of flowers and heart shaped boxes and things we're all too young to know. zes uur, de nacht klinkt anders met Roel Koeners. I wonder, wonder who, who, wrote the book of love. Tell me, tell me, tell me, who wrote the book of love. I've got to know the answer, someone from above? I wonder, wonder who, who, who wrote the book of love. tell her you're never, never, never, never, ever gonna part. In chapter three, remember the meaning of romance. In chapter four, you break up, but you give her just one more chance. Oh, I wonder, wonder who, who, who wrote the book of love. who, wrote the book of love. Chapter one says to love her, you love her with all your heart. Chapter two, you tell her, you never, never, never, never, ever gonna part. In chapter three, remember the meaning of romance. In chapter four, you break up, but you give her just one more chance. Oh, I wonder, wonder who, who, who wrote the book of love. who, who wrote the book of love. I wonder who, yeah, who wrote the book of love. The book of love van 53 jaar geleden. En je hoorde de Monotones, een gezelschap uit de Verenigde Staten... die, zoals veel eh, zwarte zangers ooit zijn begonnen in een kerkkoor. En het bijzondere van dit eh, kerkkoor dat was dat het... Eh, onder stond van, eh, van Sissy Houston. Ik bedoel maar, daar maakte zij deel van uit. Eh, de Monotones onder leiding van Sissy Houston... die dan eh, op een gegeven moment ook weer een relatie hadden... een familierelatie met Whitney Houston. Later dus allemaal Book of Love hoorde je van de Monotones. Daarvoor hoorde je weer een Book of Love. Dat was dan een heel recente. Vorig jaar kwam het uit op het album Scratch My Back.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 En die werd voorafgegaan door de stem van Beth Ditto. De zangeres van Gossip. Die een solo-uitstapje heeft gemaakt. I wrote the book. Titel van de song die ze bracht. Afgelopen zondag toen was op Radio 2 in de avonduren in het programma Sarah op zondag Bart Peters te gast voor een goed gesprek, maar ook om een liedje te zingen. allerliefste dat ik doe is koken. De keuken, dat is echt mijn koninkrijk. En had ik toen die brandlucht zelf geroken, stonden er nu nog huizen in onze wijk. De strijk, daar kan ik uren over praten. Maar mogen strijken is voor mij een grote gunst. En slijk ik dan je nieuwe jurk vol gaten, moet je maar denken, dat is een vorm van postmoderne kunst. Ja, inderdaad, er zijn bewijzen van dat hij bestaat. De ideale man, vraag mijn dossier, neem desnoods een persenscan. Want hij zit hier, de ideale man, ook in de tuin blijft het me na, Fluitend rijdend met ons grasmachine. Reed ik ons schildpadje in minstens duizend stukken. Het familiale drama was niet te overzien, ja inderdaad. Het zijn bewijzen van dat hij bestaat. De ideale man vraagt mijn dossier, neem desnoods een persenskant. te dromen ben ik niks met een ander van plan. En zal je niks met twee lesbiennes tegenkomen. En als dat wel zo is, dan zeg ik daar niks van. Dus ben ik kwaad dat jij nog twijfelender of hij bestaat. De ideale schurft, ik ga me informeren bij de Taliban. Hoe neem je vraag? Hoe neem je wraak? Hoe neem je wraak? Als ideale man. De Ideale Man, dat is ook de titel van de jongste cd van Bart Peters. En Bart Peters die treedt de komende maand, en ook in april... een aantal keren in Nederland op. Eh, hij zal 25 maart in Roosendaal optreden in Schouwburg. De Krimpt. En dan zal die 26 maart verschijnen in Goorle. In cultureel centrum Jan van Bissau. Bart Peters dus. Maar wat je zojuist hebt gehoord, dat eh, was een optreden dat afgelopen zondag plaatsvond... in het Radio 2-programma Sarah op zondag, gepresenteerd door Sarah Koos. En daar liet Bart Peters zich bijstaan door violist Emiel Verstraten. En er is nog meer Bart Peters op de radio. Radio 2 in het bijzonder, namelijk aanstaande zaterdag... dan zal Bart Peters optreden in Spijkers met Koppen. De Vara op Radio 1 met De Nacht Klinkt Anders. En dit wordt een Deense zanger. De naam Mats Langer. In a way it's all a matter of time. I will not worry for you.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 geval maakt hij gebruik van een compositie van het Britse gezelschap Olive... die hier al eerder een hit mee hadden met You're Not Alone. Mats Langer uit Denemarken was dat. En dit komt uit België. Marble Sounds, de naam van de band. En ze hebben er ook een hele mooie clip bij gemaakt, maar dit is radio, dus luister naar Sky High, de Marble Sounds. trouwens uit België. En die hebben vorig jaar een Mia gekregen. En dat is een soort eh, Edison Grammy, daar kan je het mee vergelijken. En die hebben ze niet gekregen voor dit wonderschone liedje... maar inderdaad voor de clip die ze gemaakt hebben. Ze kregen de prijs, de Mia, in de categorie Beste Videoclub. En dat voor het liedje Sky High. Dat Sky High, het klinkt sprookjesachtig. En als je de clip ziet, kan je inderdaad aanraden om een keer via YouTube naar die clip te gaan van uh, Marvel Sounds. Ja, die clip die is ook heel sprookjesachtig. Disney Studios zouden jaloers op zijn. Van dat niveau in ieder geval. De Marvel Sounds dus. En Sky High. We blijven nog even Sky High. En dat doen we met Jigsaw uit de jaren 70. Sky High. Twee jongens, ze waren het. En ze woonden in Engeland en ze hadden destijds ook een hit met I've seen the film, I've read the book. Maar je hoorde van hun Sky High. Zodra Jan van der Putten en tot die tijd de geluiden van afro Afrocubism.